Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ook het tweede verkiezingsdebat op de Britse televisie is gewonnen door de liberaal-democraat Nick Clegg. In vijf opiniepeilingen kreeg hij bijna 34% van de stemmen. De conservatieve leider Cameron kwam op bijna 33% en Labour-leider Brown kwam niet verder dan 27%. Ook vorige week deed Clegg het goed. Het derde en laatste tv-debat is volgende week. In de Golf van Mexico is een ongeluk met een olieplatform uitgelopen op een milieuramp. Dinsdagavond was er een explosie op het eiland. In zee voor de kust van Louisiana drijft een olievlek van 13 vierkante kilometer. Het platform dat werd gebruikt door BP is gezonken. Er was een miljoen liter olie aan boord. Onder water stroomt olie uit de bron in zee. De korpschef van de politie Haaglanden wil een verbod op gratis dansfeesten. Het publiek daar is niet te controleren, zei hoofdcommissaris van Essen in Nova. Verder zouden bij grote feesten alleen nog evenementenbier moeten worden geschonken. Volgens Van Essen bewijzen de strandrellen in Hoek van Holland dat geweld op feesten vaak het gevolg is van drank en drugs. De werkonderbreking vannacht bij bloemenveiling Flora Holland is op het laatste moment niet doorgegaan. Vlak voor middernacht werden de vakbonden en de directie het eens over een nieuwe CAO. De 4500 werknemers van Flora Holland krijgen 2% meer loon, verdeeld over anderhalf jaar. Vannacht waren er acties gepland in Aalsmeer en vanmorgen in Naaldwijk. Voor het eerst sinds de vulkaanuitbarsting op IJsland is nu ook de luchthaven van Reykjavik dicht vanwege de aswolk. De wind is gedraaid en daardoor hangt de vulkanische as nu boven Reykjavik aan de westkust. Je kunt zeggen dat we nu zelf van de beurt zijn, zei een woordvoerder van de IJslandse regering.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 Someone will bring it. I will drink the wine while it is warm and never let you catch me looking at the sun. after all the loves of my life, after all the loves of my life, you'll still be the one.